Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste coronapas stapavond smaakt naar meer. Gisteren kon je tot 12 uur weer de club in om te dansen als je een geldige QR-code had. Deze mensen in Den Haag waren erbij. Oh, ik hoop er heel veel zin in weer. Gewoon in dit sfeertje weer is eh, hartstikke leuk natuurlijk. Mijn eerste keer in twee jaar sinds corona dat ik weer uitga. En deze beveiliger vond dat het goed ging met het controleren van de coronapas. Er zijn sommige mensen die een discussie met je aan willen, maar de meeste doen wel begripvol. Dus daar zijn we wel blij om. Dat maakt het een stuk gezelliger, ook voor ons. Er waren wel wat problemen met de corona-app. Sommige mensen konden hun QR-code niet downloaden door drukte. Britten moeten geen brandstof gaan hamsteren. Die oproep doet de Britse transportminister nu er tekorten aan benzine en diesel dreigen te ontstaan. Door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs kunnen benzinestations niet goed bevoorraad worden. Daarom heeft de Britse regering nu besloten dat ruim 10.000 buitenlanders een tijdelijk visa kunnen krijgen... om daar bijvoorbeeld als vrachtwagenchauffeur aan het werk te gaan. In Zwitserland wordt vandaag gestemd over het homohuwelijk. Het is een van de laatste landen in West-Europa waar dat nog niet kan... In een referendum mogen Zwitsers er vandaag over stemmen. Als de wet wordt aangenomen, mogen stellen van hetzelfde geslacht ook kinderen adopteren... en mogen lesbische koppels kinderen krijgen via zaaddonatie. En in Nieuwegein staat een hele nieuwe groep sporters te trappelen om van een skipiste af te chasen. Daar mogen nu ook kinderen met down op de lange latten staan. Dat kon al wel, maar alleen in dure privé. Nu zijn er ook goedkopere groepslessen. Speciale G-skilessen, zodat ook die kinderen de wereld van wintersport kunnen ontdekken. Het gaat vooral om plezier en de ouders vinden het ook geweldig, want zij willen graag een keer op windsport en gewoon eens kijken of de kinderen het leuk vinden en of ze er zelf ook plezier in hebben. Hey. Kijk eens! Ja, zoals je hoort, die eerste les was een succes. Heb ik het weer nog. Het is op de meeste plekken droog vandaag. Af en toe schijnt het zonnetje. Het is lekker warm. 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad. De weg is daardoor dicht tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. Je kunt er alleen via de vluchtstrook langs.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 me down just watch me dance bubblegum butt coming through this ass. Zee, Zandvoort en Zomerhits. I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies at doobie past three, a lion in the morning sun. One day I'll get fat and sit in my chair, lying in the morning Oh, the grass between your toes, it's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all these gravies for a drink?